Volgens Weerplaza is het bijzonder, maar niet uniek. Tien jaar geleden was er voor het laatst een dag in september dat het warmer was dan in de zomer. Een hoop mensen gingen daarom met een parasol en badhanddoek naar het strand. Onder meer in Scheveningen was het druk, daar waren geen parkeerplaatsen meer. Ook stonden er files naar Zandvoort, Noordwijk en Zeeland. In Parijs is het megaproces over de aanslagen van zes jaar geleden begonnen. Onder meer in concertzaal Bataclan. Twintig verdachten staan nu voor de rechter onder wie Salah Abdeslam, de enige dader die nog leeft. Hij kreeg vandaag het woord, vertelt onze correspondent. Hij heeft toen twee, drie zinnen gezegd. Salah Abdeslam zei onder meer, Allah is heilig. En hij zei ook, ik heb alles achter me gelaten om strijder voor IS te worden. De zaak gaat nog maanden duren. Volgend jaar mei is de uitspraak. Bij het Jaarbersplein in Utrecht moeten mensen de komende maanden de trap pakken. De vier roltrappen worden vervangen, maar dat duurt wel twee maanden. De afgelopen jaren waren ze vaak kapot. Uit onderzoek bleek dat ze niet geschikt zijn voor de buitenlucht... en dat de roltrappen te lang zijn voor de motor. En in Madrid demonstreren mensen zo tegen homogeweld. Ze gaan de straat op vanwege de zware mishandeling van een homoseksuele jongen zondag in Madrid. Zegt correspondent Rob Zoutberg. De jongen werd daar omringd door acht zwart geklede figuren. Eh, het portiek van zijn huis ingetrokken werd met een mes gesneden in zijn mond en door zijn wang heen. En kreeg op zijn billen daarna het woord maricon gekrast. Nou, maricon is het woord voor flikker hier in het Spaans. De politie onderzoekt camerabeelden, maar heeft nog niemand opgepakt. In Spanje is de mishandeling het gesprek van de dag. Het blijft natuurlijk heel opvallend en ontzettend ongewoon ook voor, voor een stad als Madrid. Maar dit dus kan gebeuren. Het weer volop zon, het is 25 tot 28 graden. Morgen is er eerst ook zon, maar later neemt de bewolking en de kans op een bui toe. Het kan nog wel 27 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Gaat hartstikke goed op de snelwegen in onze regio. Wat vertraging op de N201 nog vanuit Uithoorn naar Hilversum. Bij Hilversum 4 kilometer file na een ongeluk. Daardoor ben je ongeveer een half uur langer onderweg. En 10 minuten vertraging op de N230 vanuit Maarsen naar Utrecht. Bij Utrecht Overweg 2 kilometer file.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 Dat is een stuk minder dan verwacht, onder meer als gevolg van productieproblemen. Oekraïne heeft met een geheime operatie geprobeerd twee Russische militairen te arresteren... die naar eigen zeggen betrokken waren bij de lancering van de Boekraket... waarmee vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten, meldt CNN op basis van eigen onderzoek. En Johan Remkes is meteen na zijn aanstelling als informateur begonnen. De leiders van VVD, CDA en D66 komen vandaag al langs. Remkes heeft de opdracht gekregen te onderzoeken of er een minderheidskabinet te vormen is. Het weer, zonnige periode morgen, later wolkenvelden, meer kans op buien in het oosten met onweer.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 Oh, power and religion are holding hands against no reason. Soon the politicians will be touching little boys with Pope's permission. I never thought I'd cry from seeing people die for their own conviction. I know it's all been said before, but still you don't seem to stop the war. I need all the things that above above. I need chocolate cake and lemon pie. I need all the things that make you smile. I want rain and I want sunshine. I want all the things that from the sky that put a smile upon your face and make this world a better place.